Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Intussen hebben ook de laatste Britse troepen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Groot-Brittannië en Frankrijk pleiten voor een veilige zone in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten... ook na het vertrek van de VS worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Het voorstel voor de veilige zone wordt morgen ingediend... bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Bij het eiland Lampedusa hebben Italiaanse patrouilleschepen een boot met 539 migranten aangetroffen. De overvolle vissersboot dobberde stuurloos rond op zo'n 15 kilometer van de kust. De opvarenden komen overwegend uit Noord- en West-Afrika, maar ook uit Bangladesh en Syrië. In Lampedusa komen geregeld bootmigranten aan, maar niet vaak zoveel in één keer. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor orkaan Aida... die naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land komt in het zuiden van de VS. Er worden windstoten verwacht van 220 km per uur. Aida ligt nu nog boven de Golf van Mexico. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Jetse Plat met succes zijn Olympische titel verdedigd op de triathlon. Geert Schippers eindigde net buiten de medailles als vierde. Plat gaat deze Paralympics voor drie gouden medailles, behalve op de triathlon wil hij ook twee onderdelen van het handbiken winnen. Het weer eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19.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 Was je al lang verloren? Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan.